Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De oud-dictator Gaddafi wordt vandaag begraven, zeggen de nieuwe machthebbers. De kolonel en zijn zoon Mutassim krijgen een begrafenis op een geheime plek in de woestijn. Het lichaam van Gaddafi lag opgebaard in een koelcel waar veel Libiërs een kijkje kwamen nemen. Gisteren haalden de autoriteiten het lichaam weg, omdat het in verregaande staat van ontbinding is. In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeëist door de gematigde islamistische Ennahda-partij... Uit voorlopige uitslagen zou blijken dat hij minstens 30% van de stemmen heeft gehaald. En NADA wil een coalitie vormen met seculiere partijen. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen in Tunesië vrij en eerlijk verlopen. Kinderen van asielzoekers die door toedoen van de overheid langer dan acht jaar in een procedure zitten, moeten een verblijfsvergunning krijgen. De PvdA en de ChristenUnie hebben daarvoor een initiatiefwet ingediend. gediend. Ze vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden van lange procedures. Volgens de initiatiefnemer zomen door het plan hooguit 800 kinderen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Het lijkt erop dat Syrische troepen militaire acties hebben uitgevoerd over de grens met Libanon. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Syrische troepen zouden de Libanese grens de afgelopen weken zijn overgestoken op jacht naar opstandelingen tegen het regime van president Assad. Er zijn volgens de VS aanwijzingen dat daarbij ook mensen zijn gevangen genomen en gedood. Amerika zegt dat het zeer bezorgd is over de berichten. De machtigste vrouw van Nederland is volgens Maandblad opzij Angeline Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. De jury zegt dat Kemna een eigen stempel drukt op de financiële sector en intussen oog houdt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen.